Vier uur door Almegens met het NOS-journaal. Na de nationale ombudsman komt ook de Raad van Europa... met kritiek op het opsluiten van vreemdelingen in Nederland. De Raad schrijft dat vreemdelingen te lang worden vastgehouden... en dat er handboeien worden gebruikt terwijl dat niet nodig is. Het Antifolteringcomité van de Raad van Europa... heeft ook kritiek op het aanbieden van werk en scholing in detentiecentra. Er wordt weinig gedaan om vreemdelingen een nuttige dagbesteding te geven, staat in het rapport. Binnenkort bespreken de Europese ministers van Buitenlandse Zaken dat rapport. Begin deze week verscheen een rapport van de Nationale Ombudsman... waarin staat dat uitgeprocedeerde asielzoekers soms 18 maanden gevangen zitten... voordat ze worden uitgezet. Dat is volgens de ombudsman onmenselijk. Behalve de computers van de gemeente Weert... zijn ook die van de gemeenten Den Bosch en Borselen besmet met een computervirus. Om het virus te verwijderen zijn de netwerken van de drie gemeenten helemaal afgesloten. Het virus dat de gemeente Weert en waarschijnlijk ook Den Bosch en Borselen heeft getroffen... is een zogeheten Trojaans paard. Een ogenschijnlijk onschuldig programma dat door gebruikers wordt geïnstalleerd... waarna anderen kunnen meekijken in de computer. Het zou gaan om een nieuwe variant van het sasvis-virus dat niet door virusscanners is opgemerkt. In Londen heeft brand gewoed bij het Kiwi House... de plek waar Nieuw-Zeelandse medaillewinnaars worden gehuldigd. Tijdens een barbecue op een buitenplaats ontstond brand... waarna 300 bezoekers geëvacueerd moesten worden. Kort na die evacuatie explodeerden twee gasflessen. De ontploffing was zo fors dat het dak boven de barbecue weggeblazen werd. Bij het incident raakte één persoon licht gewond. Het Kiwi House in Londen is voorlopig gesloten.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 Een hit voor dit gezelschap uit de jaren 80 met Michael Hutchison... die dus uh, vroegtijdig aan het einde kwam. De nummer Need You Tonight verscheen in 1987 op het album Kick As Well. Een van de singles uit dat album... Welkom, dit wordt het derde uur van de Nacht in Anders bij de Vara op Radio 1... met zoals gebruikelijk eh, weer een cabaretfragment. En gedurende de zomerperiode zijn dat de, zomernachten van Van Koten en de Bie. Al eerder liet ik je Wim de Bie horen tegensturen met zijn creatie Dirk. En deze keer neem ik je in het kader van de nachten van, met Van Koten en de Bie... terug naar de jaren 60. Je krijgt straks over een uh, dik half uur de cliché-mannetjes te horen. Dat dus over een half uur.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 You changed new ways. I'm walking away from everything I had need a room with new colors. And there was a time when I didn't mind living the life of others. So are you loving the pain, loving the pain? And with every day, every day I try to move on from whatever it was, whatever it was. Well, there's nothing. was a word I don't understand. The simplest sound of four letters. Whatever it was, babe, I'm over it now. With every day, it gets better, better, better. It gets better, better, better. Are you loving the pain, loving the pain? And with every day, every day I try to move on from whatever it was, whatever it was. Mm, there's nothing now. You change and you age. He loving the pain, he loving the pain. Yeah, with every day, every day I tried to move on, whatever it was. whatever it was, there's nothing now. You changed, new age, yeah, yeah. Mooi gedaan op de vroege ochtend van 5 eh, april van dit jaar in de 3FM-studio. Daar ontving Giel Belen Marlon Rudet die daar zijn grote hit live zong. New Age, dat hoorde je van hem. Verder heb ik nog een mailtje binnengekregen van uh, Marjolein Reitsma. Want ik draaide een half uur geleden, of misschien iets eh, langer... Nee, een half uur geleden moet het ongeveer geweest zijn. Eh, die versie van de rapper Odyssey. En die gebruikte daarbij een sample van Aretha Franklin's I Say A Little Prayer. Maar wat hij ook gebruikte, en daar maakte Marjolein mee op het tent... hij gebruikte namelijk datgene wat gezongen werd. Een liedje van Bonnie Ver. Jawel dat is te vinden op een LP van eh, Bon Iver. Forever, Forever Ago. Een oude cd van Bon Iver, 2006. En daar was dat het mooiste op te vinden. Restack, dat is het nummer ervan. Ik ga dat verder uitplezen de komende week. En dan dus zou ik volgende week in de nachting anders... dat Restacks van eh, Bon Iver in zijn eh, totaliteit nog eens een keer laten horen. En dat is dus naar aanleiding van die eh, hit van eh, Odyssey... Paralyzed, zoals het dan heet. Uh, het rapgedeelte, dat is dan van Odyssey zelf. <laughs> Maar zo zie je hoe je een hit kan maken. Een hoop interessante elementen van andere dingen bij elkaar sprokkelen. En ik ben ineens weer een... nieuwe compositie te pakken. Marjolein Rijsma, bedankt in ieder geval voor de tip. Als je zelf ook nog interessante meldingen hebt... dan kan je me bereiken via de website van de Nacht Klinkt Anders via www.varen.nl. En daar kan je ook het contactadres vinden om je mailtje te versturen. En dat wordt allemaal in dank aanvaard. Dit weekend in Eindhoven, het Folkwoods Festival. En is een van de artiesten die daar zal verschijnen. Tim Akkerman. finds his heart. a gold seeker finds his heart. Like a gold seeker finds his heart. goed Festival in Eindhoven. Dat zal morgen beginnen en het duurt tot zondagavond. Verschillende artiesten zullen er optreden. Geert van Maasakkers heb ik op de affiche zien staan. Frederik Spicht. En verder eh, internationale artiesten die hun aparte volksachtige muziek laten horen. Een heel gezellig festival. Ik ben er één keer eh, geweest en ehm, <laughs> het smaakt er meer, zou ik zeggen in ieder geval. Eh, morgenmiddag begint het dus om eh, een uur of vijf. En wie er ook zullen optreden, dat, dat vind ik dan weer leuk om te lezen op die affiche. De RGK BV uit, uit Tilburg met, met Jeff Nijkens. Tenminste, ik neem aan dat hij er nog bij zit. De jaren 70 behoorlijk populair als ja, protestband eigenlijk. Die kan je ook nog een keer gaan bekijken. Ze bestaan nog eh, steeds. Ik kan me herinneren dat eh, ze destijds ermee gestopt waren... omdat eh, ja, het was niet vol te houden voor die RK Vulpoepers BV... om een band er nog op na te houden naast hun gewone beroep. Want eh, ja, dat ging allemaal op eh, in de vrije tijd. Die RKV Poepers BV. Maar dat kon een aantal eh, leden op een gegeven moment niet meer opbrengen. Maar goed, ze zijn alsnog bijeen. Ze zullen niet meer zo veelvuldig optreden als destijds in die jaren 70 en 80. Die RKV Poepers BV. Tim Akkerman die is, treedt daar ook op. Je hoorde hem hier met de eh, Goldseeker van eh, de groep Direct zat hij vroeger. Tim Akkerman, hij zal zaterdagavond op het podium van Folkwood staan. En meer over Folkwoods kan je lezen op www.folkwoods.nl. Het festival dat gehouden wordt in Eindhoven. Dit is de samenwerking van fluitist Tim Weisberg en Dan Vogelberg, de zanger-componist van hun hoor, The Power of Gold. Sons of Different Mothers. Inderdaad, Twin Sons of Different Mothers. Dat was de titel in 1978 van een cd. Nee, niet van een cd. Die moest toen nog uitgevonden worden van een LP. Die verscheen van eh, Dan Vogelberg en Tim Weisberg. Waarom die titel? Nou, die twee eh, eh, muzikanten die leken sprekend op elkaar. Ze hadden half lang donker haar en dan ook nog een baardje. Wat <laughs> zo'n jaren 70 look, zal ik maar zeggen. En ja, ja, daardoor zagen ze uit als broertjes. Vandaar dat bedacht werd van, dan geven we dan een mooie titel mee. Twin Sons of Different Mothers. Dan Vogelburg voor de zang en Tim Weisberg op de dwarsfluit... in een liedje dat heet The Power of Gold. En daarin een paar opmerkelijke artiesten die eraan hebben meegewerkt. Zo kon je bijvoorbeeld luisteren naar Jim Kelter... aanwezig op de drums... En wie er ook nog aanwezig was, was Don Henley van de Eagles. Die deed mee in de achtergrondvokalen samen met de minder bekende Florence Warner. The Power of Gold Zo passen kunnen zijn... in het kader van de Olympische gedachte, de power of gold. Dan Vogelwerk en Tim Waarsberg dus. Nog even terugkomen op die CD, dat is dan wel een CD van Ver. Eh, Bonnie heb Misschien even wat eh, onjuiste informatie gegeven... omdat mijn computerscherm een beetje schuin stond. En ik eh, lettertjes niet nauwkeurig kon lezen. Dat Restex, waarop dan ook weer dat Paralyzed van Odyssey is gebaseerd... dat Restex, dat is te vinden op Forever, Forever Ago. En dat is een cd uit 2008. En volgende week, dan laat ik in de nacht ik anders... dat Restex in zijn totaliteit horen. Dit is muziek van Nederlandse bodem. Burkish Side ga je horen met de medewerking van eh, Jenny Lane. Dreams of Gold. klinkt anders. 1972, de LP van Neil Young. Daar staat dit op, Hard of Gold. En in de achtergrond vocalen hoorde je de stemmen van Linda Ronstadt en James Taylor. Dit is muziek uit België. 1984, Luc van Akker en Anna Domino. all Luc van Akker samen met eh, zangeres Anna Domino 1984 deze hitte Zanna. En dat Zanna dat werd, steeds, eh, werd destijds gemaakt naar aanleiding van een eh, heel klein meisje destijds <laughs> die nog in de, de luiers lag. 1984, maar inmiddels is die Zanna groot geworden. En bij het uh, Suikerrockfestival in Tiene vorige week toen heeft Luc van Akker dit liedje weer gezongen. Niet met Anna Domino, maar met die Zanna waar hij destijds dat liedje voor schreef. Luc van Akker dus. Dit is een nieuwe single voor Scouting for Girls. Summertime in the City. Summertime in the city. All the girls dress hot. Make the boys go silly. That they go. Walking around the streets downtown on a wonder. factors is on the shades. Love in the summer. 60 Je hoorde Little Stevie Wonder, want zo werd hij toen genoemd. Toen was het inderdaad een wonderkind, Little Stevie Wonder. Op zijn mondharmonica, maar dat nummer Bam is te vinden op de allereerste LP van eh, Little Stevie Wonder. Stevie Wonder dus, de Jazz Soul of Little Stevie. Bijzonder van die cd is dat daar geen enkel vocaalnummer op staat. Wel op latere uitgaven in de jaren 60. Want toen had hij immers de hitparade gehaald met zijn eh, fingertips. Dat is er eh, toen aan toegevoegd. Maar in eerste instantie was het dus gewoon een volledig instrumentaal album van Stevie Wonder. Bam dus. Daarvoor hoorde je Spiksplinter Nieuw, een nieuwe single voor Scouting for Girls. Een gezelschap dat al eerder een hit heeft, gewas, heeft gehad. Ze waren zelfs al een keer op eh, Pinkpop een paar jaar geleden. Nieuwe single heet uh, Summertime in the City. En de jongens die komen uit Londen. Ze kennen elkaar al heel lang uit hun eh, kleuterperiode zelfs. <laughs> Toen hebben ze elkaar ontmoet en ze hebben elkaar eh, weten te vinden in de muzikaliteit. En dat heeft dan in ieder geval geleid tot eh, succesvolle optredens... waarvan Pinkpop eh, twee jaar geleden er een van was. En nu dan die nieuwe single Summertime in the City. En over popfestivals gesproken, dat andere popfestival... wat volgend weekend plaatsvindt in Biddinghuizen Lowlands... Ik neem je zeker sowieso ook volgende week, maar nu ook even mee naar de affiche van Lowlands... en dan naar de totaal onbekende ex uit Griekenland komt dit gezelschap... en dat noemt zich Imam Abayaldi. Muziek uit eh, Griekenland. En je kan allemaal tegenkomen als je volgende week in uh, Billinghuizen bent... bij het Lowlands Festival. Naast muziek, die komt uit eh, Noord-Afrika... wat ik al eerder liet horen. Nu dan een onbekende band, in ieder geval een voor ons onbekende band uit Griekenland. Imam Baildi. Imam Baildi. Ja, hoe kom je aan die naam? Nou, er is namelijk een gerecht dat... bestaat uit vooral aubergines, gesmoorde aubergines, gevuld een groentegerecht, nou, die naam van dat gerecht... dat hebben die jongens eh, uit Griekenland gebruikt voor hun eh, band. Imam Baildi en de titel van het nummer... luidde Acrogiales Dilina. Nou, ik weet niet wat ik gezegd heb. Misschien heb ik wel hele vieze dingen gezegd. <laughs> maar in ieder geval, eh, dat, dat zijn zo van die namen als je dat tegenkomt... lopende op Lowlands, dan zou ik zeggen, ga ook eens naar die onbekende dingen kijken. En laat je verrassen, zeker door dit soort exotische geluiden. Zo dadelijk, dan heb je de cliché-mannetjes Wim de Bie en Kees van Koten uit 1968. En voordat het zover is, nog even andere klanken uit de jaren 60. Marvin Gaye, die je gaat horen. De samenwerking met Smokey Robinson. Dit is I'll Be Doggone. couldn't work all day, baby. And I'd be doggone if I wouldn't bring you my pay, baby. But if I ever caught you running around, blowing my money all over this town, then I wouldn't be doggone. Hey, hey, I'd be long gone. Then I wouldn't be doggone belong on. I belong gone. Mm-hmm. Uh, hey, hey, hey. I be gone if you ain't a pretty thing, baby. And I be doggone if you ain't warm as a breath of spring, huh, baby hundred years old. If you ever let that whatever her man wants her to be. And I don't want much, all I want from you is for you to be true to me. I'll be doggone if love ain't a man's best friend. Oh, baby. And I'll be doggone if you ain't the loving end. Baby. Though I know you make me feel like If I ever found out that you're no good, then I wouldn't be tall going. I belonged. Well, I wouldn't be tall going. I belonged. I wouldn't be tall going. Catch me a tree. Hoe die twee? De en Van Koten. Ja, wacht eens even, wacht eens even. Henk de Bie, Henk de nou, Bie. Ja, het, het, het klinkt allemachtig chic. Bekend voor. De Bie en Van Koten. Henk de Bie. Ja, nou ja, eh, het is, erg jammer hè, van die groepen op het ogenblik. De Nederhawaai, die liggen een beetje op zijn kont. Hè. Ja, dat is veel, eh, veel dus, eh, stront in die ja, hè Het zijn geen goede managers, hè? Nee, die managers die, nou ja, die zijn eigenlijk, hmm. denk alleen maar aan zichzelf. Hè. Wordt er weinig aan die groepen gedacht. Ja, wordt er weinig aan de Hawaii gedacht. Ja, aan Hawaii zelf, dat, dat komt van op twee. En geen goede technici, hè? nou, op, opnemen kennen ze helemaal niet. <laughs> opnemen kennen ze niet. uitleren natuurlijk, hè. Tuurlijk niet. dat, is, dat is vreselijk, hè, wat opnemen. Hoe heb, je, heb je nog dat plaatje van de Flibabas, Heb je dat nog gehoord? Dus pas opgenomen. Eh, Babas. Oh, dat hebben ze in Bussum opgenomen. hebben ze in Bussum opgenomen. Nee, nou, jongens, te gek. Dat is regelrecht te gek. Hoe is dat hebben ja, dat kennen ze niet. Nee, kan u even een stukje draaien misschien? Ja. shit, hè? Ah, is big bullshit, joh. Bullshit, man. Big bullshit, helemaal niks. Een beetje glijer, een beetje van... Eh, eh, eh, dat kennen ze hier niet pakken, joh. Vreselijke shit, jongen. Dat kennen ze hier niet. Dat leren ze hier nooit. Nee, Dan Hawaii trifels hebben ze er ook nooit van gehoord. In, in de studio Dat is <laughs> nooit van gehoord. Moet jij in de studio komen om Hawaii trifel vragen? Nou, hebben ze niet. Nee, zulke ogen, weet je wel. Die gozers met die dassen. Ja. Nou, wij nemen altijd op in Hawaii uiteraard natuurlijk. natuurlijk, jongen. Wij ook als je een lekker nummer hebt, dan laat je bus in toch niet uh, verpesten, die shit zou Ja, die, die arme Venti, daar zit op het eiland in Hawaii. Ja, ja, een, goede, wezenlijk goede man. Zit daar op het strand, hè, achter de knoppen. Oude man, gewoon heb ze hele studio op het strand gebouwd. Arme naakt, naakt zit hij altijd achter de knoppen. Hartstikke bruin, die man. Ja. Jaren 50, maar hartstikke bruin is hij helemaal die, die kennen wat van, gerimpeld. Maar nou, die ja, die kennen wat van, zijn Helemaal te gek. Ze zijn helemaal te gek. Dat kan toch ook dat zou ik kunnen leren? Dat komt toch daar vandaan? Nou, dan moet je aan die man overlaten, weet je wel. We nemen altijd op op eh, Hawaii, dus. Nou, nou, Toen eh, ik nog bijvoorbeeld in de Balula zat zat, hè, toen ik er in de Balula zat. Moet je horen, dit ook op Dus waar is, ben jij dan uit de Balula's? Zit je niet meer bij de Balula's? Nou, nee, ik ben er al maanden uit de Balula's. Pjotter pakken wakker van de Kiwawa's, die zit nou al bas bij de Balula's. Oh. Want eh, ruzie met Kareltje ging dat, weet je wel. Van, van Wakker Wakker 66? Ja, van zit hij nog bij Wakker Wakker 66? Nee, die zit nou bij de Kiwawa's. Oh, Pjotter Wakker, Wakker die, zit dus bij de Balula's. Bas, ja. Oh. Kareltje, die, eh, nou, Kareltje heeft langzaam overal gezeten, maar die zit dus nou bij de en daar, oh, daar eh, eh, speelde jij Lied Hawaii? Lied Hawaii, oh, ja, eh, de Balula's. Maar moet je hebben we die plaatje op, op Hawaii op ja, gemaakt. die, oude, naakte man, weet Even, even horen. Moet Feestelijk, vreselijk goed, hè? Ja, stoffen. Dat is het einde. Ontzettend goed, hè? einde, jongen. Ja, Pakken ze dat niet. nee, jongens. Ontzettend goed. Het is trouwens allemaal te gek, te hè? Weet je, op het eiland. Op, op die eilanden is te gek. Het is te gek als je op dat eiland komt op Hawaii. Nou, op... op eh, of je nou op West- of Oost-Hawaii land, weet je wel. Dan zijn we die kleine pikjes van zes. Hè? Die staan al met, eh, met de gitaartjes. Die staan met de gitaar al, jongen. Die jongen hebben een verschrikkelijke sound, hebben die jongetjes al. Pikjes van zes jaar. Ja, en, en de, de twee stromingen die je daar hebt. Op het eiland. Ja, dat is ook vreselijk gek, goed. Dus vreselijk goed. je hebt dus eh, de atol, atol. Hè, atolmuziek en de Westhawaai. Ja, de Westhawaai vind ik het fijnste. Ja, ze, mij mochten willen dat ze hier al eh, konden maken wat de jongens daar eh, met atol maken. Weet ja, je, ja, maar goed, Westerwaai dat, dat, gaat dat veel is, verder. het is helemaal te ver, jongen. Dat, is heel ver. Dat is heel ver. Dat is te gek daar, ja. Ontzettend gek. Hier met, met de Nederhawaai heb je al die, al die wijven. Die hebben nog een, een blouse onder die slinger bijvoorbeeld. Ja. Onder die bloemenslinger, een blouse. Nou, kom je nou op atol hebben ze alleen die bloemenslinger, weet je wel. En op Westerwaaien hebben ze, hebben ze geen eens meer bloemenslinger, jongen. Ja, He? hebben ze geen eens meer bloemenslinger. Moet je hier omkomen. Dat is te gek, wat ze, daar maken. Dat is te gek wat ze daar maken op Westerwaaien. Oh, hier hebben we een plaatje van uh, Wam Wam en de Yellow Boo Boos. Oh ja, He? zonder... Zullen we zonder, dat even draaien? Zonder slingers is dat Dit is dus, zonder slingers. Wij hebben zonder slingers. Ja, Moet je luisteren. Meer voor. ken je omheen. Hawaii, dat ben je gewoon. Ja, dat, ben je, dat ben je zelf, Hawaii. Die lui die zijn het helemaal. Die lui die zijn het. En wij zijn het. Nou, we proberen het ook te zijn. te zijn maar ja, we werken, ik werk Hawaii... aan mezelf dus. Hè. Ik hoop dus uh, door aan mezelf te werken dat ik het er ook helemaal hoor. Hè, Hawaii. Hawaii is... Uh moet je hier komen in Neder-Hawaii. Ik bedoel, Hawaii kleren, hè? Ah, Hawaii boutiques. Moet je hier eens komen kijken in de Hawaii boutiques. met die oude Hawaii hem ah, die, die ze hier verkopen. Belachelijk, belachelijke. Ja, we slingers. staan staan al nergens Die witte broeken, die wij, eh, witte broeken, ja. weet je wel. Die zeemansbroeken zijn naam. Ja joh, kijk, Hawaii dat is een manier eh, van leven. Hè? Dat is ja, een, dat is eh, een way of life. Hè? natuurlijk. Het is gewoon een way of life. Het is een, het is een taal, hè. Het is gewoon... het is niet alleen muziek. Kijk, en als je eenmaal Hawaii bent... Dan blijf je het. Dan blijf je erin. Hey. He layover of the valley. Aloha, how, hollow, how, ike ona, ona noa, ikoli. One farm embrace. Ahoy, hey ah, hey ah, until we meet again. ja, ja, until we meet again. Een van de opnamen uit de American Recordings... gemaakt door Johnny Cash, onder leiding van eh, Rick Rubin. Je hoorde Aloha Oe dat werd dan gegaan door een sketch die heette Hawaii. Dat ben je of dat ben je niet. Met Kees van Koot en Wim de als de cliché-mannetjes uit 1968. Zo dadelijk hoor je Gene Chandler. En verder ook nog Tito Puente, Chris Berry en vele anderen. En de Searchers in het Frans eerste aandacht voor het nieuws.